Jobboot met het NOS Journaal. De aannemer die aan het werk was in de winkel van Purmer zich nog niet had laten zien. De bouwvakkers van het bedrijf uit Barneveld waren gisteravond net weg... toen het hele hoekpand met de opticien instortte. Volgens Grand Vision was de aannemer ter plekke... en was er contact met de brandweer van Den Bosch. Waardoor het hoekpand instortte wordt nog onderzocht. De Zwitserse bevolking heeft in een referendum tegen een plan gestemd... om veroordeelde buitenlanders automatisch het land uit te zetten... Zo'n 60% van de kiezers stemde er tegen, melden Zwitserse media. De Zwitserse Volkspartij had voorgesteld om buitenlanders... die bijvoorbeeld een moord of fraude hebben gepleegd... de grens over te zetten zonder tussenkomst van de rechter. Een ander plan haalde het wel. Er komt in Zwitserland een tweede Gotthardtunnel. Bij een dubbele zelfmoordaanslag in het oosten van de Iraakse hoofdstad Bagdad... zijn zeker 31 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. De bommen gingen af in de Sjiïtische wijk Sadr City op een markt waar mobiele telefoons werden verkocht. Terreurgroep IS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Bagdad opgeëist. Feyenoord heeft na een moeilijke periode eindelijk weer een wedstrijd in de competitie gewonnen. Na negen verloren duels op rij klopte de ploeg FC Utrecht in eigen huis met 2-1. De Graafschap verloor thuis met 0-1 van Heerenveen en staat daarmee weer onderaan in de eredivisie.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 Well, I'm here for you.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 the night on catching our second wind see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

gone, you're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 Alone.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 心。